het NOS nieuws van 5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Franse president Hollande heeft in een toespraak zijn steun uitgesproken voor de sociaal-liberaal Macron. Die is samen met Le Pen van het Front National door naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Hollande noemt Marine Le Pen een gevaar voor de economie van Frankrijk. Volgens hem zullen de prijzen exploderen als Frankrijk uit de euro stapt, zoals Le Pen wil. Hij denkt dat Macron de Fransen weer kan verenigen. De overheid maakt het burgers nodeloos ingewikkeld. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid verwacht de overheid te veel van burgers. Zo hebben alleenstaande moeders soms recht op inkomsten uit elf potjes die allemaal apart moeten worden aangevraagd. En wie een fout maakt krijgt meteen een boete. De WRR vindt dat burgers beter moeten worden geholpen. De Japanse camerafabrikant Nikon draagt ASML voor de rechter. De Nederlandse chipmachinefabrikant heeft volgens Nikon zonder toestemming gepatenteerde technologie gebruikt. Het gaat om de zogenoemde immersietechnologie, die de rekenkracht van een chip vergroot. De Japanners eisen een schadevergoeding en een verkoopverbod voor bepaalde chipmachines van ASML. Het Nederlandse bedrijf spreekt de aantijging met kracht tegen. Voor het eerst in meer dan twintig jaar heeft Griekenland een begrotingsoverschot. De Europese Commissie heeft cijfers van de Griekse overheid daarover bevestigd. Ook na het betalen van rente en aflossing hielden de Grieken vorig jaar geld over. Het IMF heeft Athene geprezen vanwege de goede cijfers. Politieagenten maken nog steeds te vaak te lange dagen... ondanks een belofte van de korpsleiding dat het niet meer zou gebeuren. Het aantal overtredingen van de arbeidstijdenwet had nul moeten zijn... afgezien van noodsituaties. Maar er waren vorig jaar 250.000 overtredingen. De politietop denkt niet dat de situatie snel zal verbeteren... en suggereert om de regels te versoepelen. Het weer, in de noordelijke helft van het land buien. De neerslag breidt zich geleidelijk richting het zuiden uit. Vannacht is het regenachtig en een graad of 4. Morgen buien met kans op hagel en onweer en het wordt hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB staan veel dagelijkse files in de Randstad, maar ze geven veel minder vertraging dan anders vanwege de meivakantie. Meestal rij je na een paar minuten wel weer. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Eembrugge toch zo'n 10 minuten extra. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 7 kilometer. Kwartier tot 20 minuten vertraging daar. Op de A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam langzaam rijden. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Daar liep het vast door een auto met pech.